uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Syrië zijn op twee plaatsen honderden rebellen geëvacueerd uit belegerde steden. De strijders zijn met bussen naar veilige gebieden in Libanon en Turkije gebracht. Onder meer de VN heeft met de strijdende partijen in Syrië bemiddeld... om de evacuatie mogelijk te maken. De stichting Japanse Ereschulden in Nederland is verbaasd over het akkoord tussen Japan en Zuid-Korea over troostmeisjes. De Japanse premier Abe gaat excuses aanbieden aan vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog als seksslaaf dienden voor Japanse militairen. De stichting hoopt dat er nu ook snel excuses komen voor Nederlandse troostmeisjes. Dat waren er naar schatting zo'n 400. De Poolse president heeft zijn handtekening gezet onder een omstreden hervorming van het constitutioneel hof. Duizenden Polen hebben daar al meerdere keren tegen gedemonstreerd, omdat de hervorming de democratie in gevaar zou brengen. Het hof, dat de Poolse regering en het parlement moet controleren, krijgt minder macht. Ook zijn er vijf regeringsgezinde rechters benoemd. Na alle kritiek heeft Polen de Raad van Europa gevraagd een oordeel te geven over de veranderingen bij het hof. Maar de president heeft vandaag alvast zijn goedkeuring gegeven. Friesland Campina kan de toestroom van melk niet meer aan. Het zuivelbedrijf betaalt melkveehouders de komende twee maanden daarom een vergoeding als ze hun melklevering beperken, meldt RTV Drenthe. De oorzaak van het overschot is de afschaffing van het melkquotum... waardoor boeren sinds 1 april zoveel mogelijk melk kunnen produceren als ze willen. En het Admiraal de Ruiter ziekenhuis in Vlissingen kan worden verbouwd dankzij een crowdfundactie. Een Zeeuwse investeerder heeft 10,6 miljoen euro opgehaald. En de andere 10 miljoen euro komt van banken. Het is voor het eerst dat een ziekenhuis wordt gefinancierd met behulp van crowdfunding. Het weer geregeld zon bij een graad of 12. Morgen in het westen wat regen en in het oosten zon. Dan wordt het een graad of 10.